City Dijkers met het NOS Journaal. In Den Bosch is voor de tweede keer in een week tijd een explosie geweest bij een woning. Volgens Omroep Brabant was de ontploffing bij de woning van de vriendin van Klaas Otto. Oud kopstuk van motorclub No Surrender. Maar daar wil de politie nog niets over zeggen. De vorige explosie was bij een huis iets verderop. De politie vermoedde toen dat die eigenlijk voor de woning van de vriendin van Otto bedoeld was. Het Rode Kruis en de Verenigde Naties mogen van Rusland onderzoek doen naar de aanval op een krijgsgevangenenkamp in Oost-Oekraïne. Daar zouden zeker 50 Oekraïense gevangenen zijn gedood en 73 gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van de aanval. De EU en Oekraïne houden juist Rusland verantwoordelijk en spreken van een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse president Biden is opnieuw positief getest op het coronavirus. Hij was sinds woensdag weer uit isolatie. En de afgelopen vier dagen waren Bidens testresultaten nog negatief. Maar volgens een lijfarts lijkt het erop dat Biden een terugval heeft... na behandeling met een antiviraal medicijn. Zijn coronasymptomen zijn niet teruggekeerd. Toch blijft hij zeker nog vijf dagen in isolatie. Alle Russische filialen van koffieketen Starbucks worden overgenomen door een Russische rapper. Het Amerikaanse bedrijf sloot de vestigingen in maart, na het begin van de Russische invasie in Oekraïne. Rapper Timothy zegt niet veel te willen veranderen aan het concept, maar is wel op zoek naar een nieuwe naam. De rapper staat bekend als trouwe aanhanger van president Poetin. In Italië is grote verontwaardiging ontstaan over de dood van een Nigeriaanse straatverkoper. Hij werd in een kustplaats mishandeld door een voorbijganger en overleed direct daarna. De Nigeriaanse gemeenschap in de Italiaanse kustplaats heeft afgelopen dag gedemonstreerd tegen het geweld.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 En wat ik voel en wat ik vind. Met weinig zicht op hoe dat aankomt. Bij een vijand of een vriend. Ik kijk om me heen, de nacht die beweegt. Dans tussen donker en licht. Achtergebleven, daar waar geweest dans mijn ogen dicht.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 Take the shackles off my feet so I can dance. I, can dance. I just wanna praise you. Just wanna praise you. I just wanna praise you. Just wanna praise you. Yeah. Yeah. You broke the chains, now I can live. ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomer. nooit te laat, ik zal je horen. Hoop is, weet je nog wat hoop is? Ben je vaak alleen tussen de mensen? Niemand die wat weet van jouw ellende. Als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort. Als je zoveel steeds moet voelen gedachten je verstoort. Hou me vast, ik kan je dragen. Tot jouw angsten zijn verteerd. Wees niet bang om te gaan praten. Ik luister naar je elke keer. Als jij nog steeds je schaduw draagt. Kom dan naast me staan. Ik ben hier voor jou, ik wil jou verstaan. hoe jij dat hebt gedaan, om welke reden. Vieren, wat zoveel nog te vieren. Als je dat vergeet, mag jij me vragen hoe ik dat toen deed in mijn verhalen. Maar als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort. Als je zoveel steeds moet voelen, gedachten je verstoort. Hou me vast, ik kan je dragen tot jouw angsten zijn verteerd is niet bang om te gaan praten, ik luister naar je elke keer, want...